Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Osama Bin Laden was niet gewaar. Hoe Bin Laden zich verzette wilde het Witte Huis niet bekendmaken. In de compound waren veel andere mensen die wel bewapend waren en daarom duurde het vuurgevecht 40 minuten. De Verenigde Naties hebben in Libië om opheldering gevraagd over journalisten en demonstranten die worden vastgehouden. Een VN-team heeft onderzoek gedaan naar 18 Libische en buitenlandse journalisten en ruim 80 demonstranten die gevangen zitten. Daarnaast heeft het team getuigen gesproken van mogelijke schendingen van mensenrechten door het regime van kolonel Gaddafi. Portugal heeft een akkoord bereikt met de EU en het IMF over financiële steun. Premier Socrates maakte bekend dat Portugal drie jaar lang gebruik kan maken van het financiële noodpakket van vermoedelijk zo'n 80 miljard euro. Portugal is het derde euroland met ernstige financiële problemen dat gebruik maakt van het noodfonds na Griekenland en Ierland. Natuur- en jachtorganisaties hebben een principeakkoord bereikt over het afschieten van ganzen. De groep wil voorkomen dat het overschot aan ganzen in Nederland schade toebrengt aan akkers en bossen. Daarom willen ze het aantal beperken tot 100.000 ganzen. Het voorstel moet nog wel worden voorgelegd aan de overheid en aan de leden van de organisaties. De Partij voor de Dieren is tegen het plan. Barcelona heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League. De club van Ibrahim Afellay, die in de laatste minuut nog inviel, speelde thuis met 1-1 gelijk tegen Real Madrid. Maar de Catalanen hadden de uitwedstrijd vorige week gewonnen met 2-0. In de finale op Wembley ontmoet Barcelona de winnaar van de andere halve finale, morgen tussen Manchester United en Schalke 04. Het weer, het is helder. Vannacht lichte vorst aan de grond.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 J'ai sorti la grand voile, j'ai glissé sous le vent. longe que Deus wishing well in a castle dark or a fortress strong with chains upon my feet. You know that ghost is me, and I will never be set free as long as I'm a ghost.